Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Honderden eindexamenleerlingen van twee VMBO-scholen in Maastricht... krijgen geen diploma, omdat er ernstige fouten zijn gemaakt met de examens. Die zijn ongeldig verklaard nadat de onderwijsinspectie fouten heeft geconstateerd. Volgens de inspectie had niet één van de 354 leerlingen van het VMBO Maastricht... eindexamen mogen doen, omdat niet alle schoolexamens waren afgerond. De gegevens die de scholen aan de inspectie doorgaven bleken incorrect en incompleet... De leerlingen kregen het slechte nieuws vandaag te horen. Danny S., de man die ervan verdacht wordt dat hij maandagochtend vroeg... een fatale aanrijding heeft veroorzaakt in Landgraaf, zit niet langer vast. Dat meldt het OM. Zijn voorarrest is niet verlengd. Hij mag de zaak in vrijheid afwachten. Bij de aanrijding na Pinkpop overleed een man van 35 uit Heerlen. Ook vielen er drie zwaar gewonden. Enkele uren na de aanrijding meldde S zich bij de politie in Amsterdam. De Amerikaanse president Trump dreigt met importheffingen van 20% op alle auto's vanuit de Europese Unie. Hij schrijft op Twitter dat de heffingen gaan gelden als Europese handelstarieven op Amerikaanse goederen niet snel geschrapt worden. De EU liet vandaag nieuwe importheffingen ingaan als antwoord op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit onder meer de EU. De nieuwe tarieven gelden onder meer voor spijkerbroeken en motoren uit de VS. De Amsterdamse politie heeft een verdachte opgepakt... voor de beschieting van een kantoorgebouw met een antitankwapen. Het gaat om een man van 41 uit Woerden... die volgens de politie leider is van een motorclub. In het pand zitten onder meer de redacties van tijdschriften als Panorama en Nieuwe Revue. In de buurt werd een raketwerper gevonden. Het weer vanavond en vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Morgen neemt de wind geleidelijk in kracht af. Het blijft bewolkt en het kan in het noorden en oosten weer gaan regenen.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 right next door. Her angry words sound clear through the thin walls. Around midnight, I heard him shout, Unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, Who is he?